Amber Brandsen met het NOS-journaal. Op internet zijn foto's en een manifest gevonden van de Amerikaan... die donderdag negen mensen doodschoot in een kerk in Charleston. Het is niet zeker of Dylan Roof het materiaal zelf online heeft gezet. Op de foto's poseert Roof met vuurwapens en symbolen die een blanke superioriteit moeten voorstellen. In het manifest wordt rassenscheiding verdedigd en opgeroepen tot drastische actie. Dylan Roof is na de schietpartij opgepakt. Het OM klaagt hem aan voor negenvoudige moord en verboden wapenbezit. In Mali hebben de Tuareg-rebellen een vredesakkoord gesloten met de regering. Daarin staat onder meer dat de Tuareg meer autonomie krijgen in het noorden van het land. Met het akkoord moet een einde komen aan de opstand die in 2012 begon. Er is twee jaar onderhandeld over het plan. In mei kwamen de partijen al tot een voorlopig vredesakkoord. Daarna is er nog veel gevochten tussen de Tuareg en milities die geleerd zijn aan de regering. De man die vanmiddag op het winkelend publiek inreed in de Oostenrijkse plaats Graz is een geestelijk verwaarde eenling met relatieproblemen en een huisverbod vanwege huiselijk geweld. Het gaat om een 26-jarige Bosnier. Hij is opgepakt. De aanslag in Graz kostte aan drie mensen het leven. Er zijn 34 gewonden, tien van hen zijn zwaar gewond, één persoon is in levensgevaar. Volgens getuigen reed de man met meer dan 100 km per uur op mensen in. Vervolgens stapte hij uit en viel hij omstanders aan met een mes. Google gaat op verzoek pikante foto's en filmpjes uit de zoekresultaten verwijderen. Het bedrijf wil zo wraakporno aanpakken. Het gaat om seksueel expliciet materiaal dat zonder toestemming van de gefilmde of gefotografeerde op internet is gezet. Binnenkort kan iedereen een verzoek indienen om wraakporno uit de zoekresultaten van Google te laten halen. De webpagina zelf wordt niet verwijderd. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en kan er een spat regen vallen. Het koelt af tot 9 graden.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 Hey, ik had het het vorige uur gezegd. Je bent nog een kleine resume van mij verschuldigd. Welke plaatsen we hebben gehad en welke we hebben overgeslagen. Ik eh, wil graag eh, schakelen met eh, Sander, maar ja, dat lukt helaas niet meer. Eh, ja, dat hoort er gewoon bij. Maar dat maakt helemaal niks uit. Dan eh, krijg je het gewoon van mij. Eh, we waren gebleven bij 29. Ja, het wordt een lange lijst. Hè? Dus pen en papier erbij. 29 met regimes met Ezeke Tumem. Op 28 vinden we in de 14e week Rihanna Kanye West staan met Paul McCartney met Paul 5 Seconds. Cardi Rae Jepsen, I Really Like You staat op 27. 26 is voor Hayden James, Something About You hier met cheerleader in de 25e week uh, winnen we op plek 25. Op 24 eh, de Belgische inzending eh, voor het Eurovisie Songfestival Louis Noté met Rhythm Inside. Op 23 Megan Trainer, Dear Future Husband en 22 David Guetta. Samen met Nicki Minaj en Jack met Hey Mama. Bob Sinclair dan samen met uh, Don Telman, Feel the Vibe. Die vinden we op 21. Eh, en dan samen met uh, eh, Kelly Clarkson, Heartbeat Song... de snelste daler van deze week. Met maar liefst 13 plaatsen. Op 20 vinden we dan Avicii met The Nights. En op 19 Martin Garrix featuring Asher met Don't Look Down. 18 in handen van Kygo, Parson James, Stole the Show. Love Frequencies, Are You With Me staat op de 17e plek in hun 17e week. En Martin Solveig eh, samen met GTA Intoxicated staat op plaatsje 16. Op 15 dan Lena met Traffic Lights. In 14, die hoorde als laatste nummer van vorig uur... Jess Glynn met Hold My Hand. En 13 dan voor Hans en de Machine met Ship to Wreck. Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En 12 vinden we Ellie Golding met de eh, Love Me Like You Do. Maar wij gaan luisteren naar de nummer 11. Ook 17 weken in de lijst. Ooit de nummer 1 geweest. En dan heb ik het over David Guetta. Samen met eh, Emily Sunday. Met What I Did For Love. Op 11 dus.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 Eh, en voor David Guetta, Emily Sunday, What a Did For Love. Ook een oude nummer 1. En op 12 vinden we ook een oude plaat nummer 1. hey, het is vandaag vrijdag 19 juni en het is tijd voor... ja, sowieso de Euro Breakdown. Maar vanavond gaat er ook iets gebeuren en daarvoor... ja, dan zit ik zo op social media te, te, te zoeken. En Rob Spruit die heeft wat opgenomen. Die wou ik je graag even laten horen. Kijken of het lukt. Hoort! Inwoners en gasten van Zandvoort! Hoort! Regen, wind of zonneschijn. Komt straks al rond 5 uur naar dit Raadhuisplein. Om precies 18.00 uur doen de Zandvoortse visventers een gooi naar het wereldrecord haringhappen. En willen ze daarna het vorige record uit de boeken schrappen. Neemt u een deel aan dit festijn. Hap gezamenlijk gratis een haringje weg, want dat is gezond en ook zeer fijn. IZ is een record met ongeveer 1500 mensen die uit alle windstreken mogen komen. Dus waar moet u straks wezen en waar moet u straks zijn? Rond de uur of vijf hier op het Raadhuisplein. Ook voor onze Duitse kerstdag. Heute, den 19. Juni, hebben haben een eine spezielle Mietung mit einer freien Ehrung, um zu einem Weltrekord zu kommen. 18 Uhr am Rathausplan, al hier in het centrum. Komt allen, komt allen. Heeft u dat allemaal goed gehoord? Zeg het dan voort, zeg het voort. Dat is onze eh, dorpsomroeper uh, natuurlijk. Dank daarvoor eh, straks allemaal naar het uh, Raadhuisplein voor het wereldrecord hangrapping. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 9. Maar je hoort hem al, Zara Larsen. Met het prachtige Uncover. heeft. En is ook meteen de hoogste positie voor eh, met deze single. Goed, we zijn aangekomen om de complete top 10 maar weer eens een keertje te gaan rijden. door hoorde je nummer 10, naar nou, nummer 9. En eh, ik ga ze allemaal ehm, voor je af. Maar niet voordat ik wat eh, nieuws over de artiesten heb verteld aan jou. Want eh, Justin Timberlake bijvoorbeeld, die is een beetje overdreven. Eh, overbezorgd. Overdreven is hij altijd al, maar overbezorgd niet. Het drijft namelijk zijn vrouw Jessica Biel af en toe tot waanzin. Want Justin Timberlake wil altijd in de buurt van hun zoontje Silas zijn. Nou, het stel kreeg in april een kleine Silas... en sindsdien is Timberlake niet meer uit zijn buurt te krijgen insiders vertellen aan de Sun dat de zanger extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen, ook eh, in zijn huis. Ook mag niemand anders eh, dan zijn eigen moeder de oppas zijn. En eh, dat kan nog wel eens heel erg lastig worden, want zij woont niet echt naast de deur, zeg maar. Justin controleert, controleert iedere dag of de beveiligingscamera's oké zijn. En ook wil hij per se dat Silas slaapt in een wieg naast zijn bed. Ja, dat is iets te... Hè? Nou, maar goed. Ehm, ja, Beyoncé dan. Eh, dat zag ik gisteren op televisie. Vond ik eigenlijk best wel grappig. Ehm, het is de nieuwste running gag. Eh, Beyoncé die de vogeltjesdans doet. Met de clip is in ieder geval duidelijk zichtbaar... dat eh, Beyoncé prima moves heeft op het podium. Maar dat wisten we allemaal al. En dan maakt de muziek natuurlijk niet zo heel veel uit. zelfs op de Vogeltjesdans dat in 1980 in de Nederlandse top 40 terecht wist te komen... En toen maar liefst 29 eh, weken er eh, ook in bleef staan. Nou, eh, de originele beelden van Beyoncé zijn afkomstig uit haar Experience Live tournee... waar ze dezelfde moves deed op Check On It. En dan ziet het echt compleet er anders uit. ga gewoon even naar Google toe of naar YouTube. En tik in Beyoncé doing the chicken dance. Dat is wel grappig, moet je even horen even kijken hoor, want het is wel een eh, chicken dings op uh, steroïden hoor. dansen op uh, steroïden in ieder geval. voor deze Beyoncé erg leuk gedaan. Mogen ze vaker doen. Nou, One Direction dan het is weer uh, zover, er is weer nieuws over One Direction. Het is een beetje rustig eh, om eh, Justin Bieber heen, maar niet over One Direction. Want eerder deze week ontstond er een rel rond het plotseling lekken van de track No Type... waarop Zayn Malik te horen is. Mick Righteous kreeg er van langs door Naughty Boy die zich beklaagt over het eh, lekken van het nummer. Wat een naam allemaal. Eh, dinsdag gaf eh, Mick Righteous op Facebook meer details in een reactie. Zo vertelde hij dat hij dit op persoonlijke titel doet... en zelf verantwoordelijk wil zijn voor zijn muziek. Nou, Zeen wilde het nummer laten horen en vroeg mee te werken. Nou, het platenleven van Malik zou ervoor hebben gezorgd... dat de zanger de komende twee jaar niks mag uitbrengen, zo liet hij weten... Eh, in de reactie is het eh, meest opvallend dat eh, Malik de komende twee jaar geen solo-materiaal mag uitbrengen. Billboard probeerde een reactie te krijgen bij de vertegenwoordigers van deze Zayn Malik. Maar die gingen niet in op het verzoek van de informatie. Stromae dan. Tijdens een tv-interview heeft Stromae zijn tranen niet kunnen bedwingen. Het gesprek ging over de genocide in Rwanda en, eh, voor, eh, vond vorige maand plaats. De zanger raakt steeds als het over moordpartijen gaat in het eh, Afrikaanse land emotioneel. Dit is al de derde keer dat ik huil terwijl ik in Afrika ben, al dus uh, mij. Ik kan er niets aan doen. de oorlog die grijpt deze 30-jarige Belg best wel aan... omdat hij zijn vader bij de slagpartijen is verloren. Hij kan niet begrijpen dat de mensheid zo vreed kan zijn eerder deze week, eh, deze week werd bekend dat de zanger last heeft van een eh, behandeling ter voorkoming van malaria. Hij annuleerde zijn eh, concerten voor de aankomende zes weken. Tot zover het nieuws van de sterren. Door met nummer 8. Ja, Nathalie Le Roos inderdaad stijgen van deze week. Maar liefst 22 plaatsen op nummer 8 terechtgekomen. let's do nummer 6, Major Laser, DJ Snake eh, met Leanon. En uh, ik zei van, ik ga ze allemaal van de, de top 10 draaien. Dus eh, van 8 gaan we naar 6, gaan we even naar 7 en daarna naar 5 als je niet erg vindt. Want ik wil de nummer 7 jou niet ontdoen. Dat is Skrillex en Diplo met Where Are You Now? it, just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, can't deny it. Now I'm all alone, and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now, where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere when you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? where are you now that I need you? what you're saying to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that nature? Yeah. En ondertussen alweer uh, vijf weken lang in de lijst eh, van Europa. Zes heb je al gehoord. Major Lazer, DJ Snake featuring Merlin aan blijven zitten deze week op de zesde plek. Ondertussen twaalf weken in de lijst, maar toch ook wel de top 1 gezien. Ja, ik ga even in eh, vogelvluchten eh, met jou doornemen hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. Nog we even de bodem, het midden en het einde. Op de bodem staat Ariane eh, Ariana Grande met One Last Time op nummer 40. En Fifth Harmony samen met Kidding. went Worth It vinden we op 39. Dan skippen we er even goed doorheen, gaan we naar 25 toe. Daar staat Cheerleader in de Felix John remix, oftewel Omi... Dota met Hungry vinden we op 23. En James Bay Let It Go vinden we op 22. Adam Lambert met het prachtige Ghost Town staat op 21. En dan eh, skippen we weer naar de bovenkant toe. Eva Simons met Policeman vinden we op de tiende plek daar. Eerste Years King staat op 9. En Leo Klein en Ronnie Flex met Drank en Druk staat op nummer 8. Last Frequencies, Are You With Me, uh, eh, winnen we op de zevende plek. En Jason Ruler, One to One Me op 6. Wiz Khalifa samen met Charlie Putt, See You Again. De staat op 5 en op 4 staat Stol Show van Kaigo's en Parson James. Op 3 in de Nederlandse top 40 is uh, Ain't Nobody van Felix Shaw en uh, Jasmine Thompson. En de tweede plek is voor uh, Kenny B met Parijs. En op de eerste plek vinden we in de Nederlandse top 50... Major Laser DJ Snake met Lean On. Nou, prachtige top 40 ja, eh, voor... voor, voor ehm, voor Nederland moet ik zeggen.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 Negen weken lang in de lijst. Deze week dus op de vijfde plek. Eén plaatsje gedaald. Robin Schultz samen met Alsteen. Headlight. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met de, vier, eh, de vierde plekken van deze week. Ook negen weken lang in de lijst. De derde plek vorige week, dus nu op vier. de Riva, Restart the Game. Eén plekje gezakt. De eh, derde plek was wel een hoogste positie ooit, maar nu dus uh, op eh, vier. You tasted the pain of losing someone who could save. Don't even look back at this wasted moment's time. Your heart to anybody used to be. So not to blame, you should be retreat. watch it fall as you could see. You stop the game. You tasted the pain of losing someone who could save. Don't even look back at this wasted moment's time. dirty ain't used to be. It's not the thing you should retreat. You watch it as you can see. You start the game. start do your babe? You know walk and make it end. Through the rain, I was in someone walking streets. Don't even look back at these wasted moments. Yeah, to anybody used to be. She's not to blame, you should retreat. You watch as well as you could see. Stop the game. Riva, Restart the Game. En ik denk dat je dit nummer eh, dit weekend eh, wel vaak genoeg zal horen in de diverse horeca-gelegenheden, Want het is een uh, lekkere, um, ja, lekkere clublied, lekker discoliedje voor deze tijd. Hey, we zijn aangekomen aan de top 3 van deze week. En je hoorde hem al, hè? hij is niet meer hetzelfde. Nee, er is eh, wat in veranderd, want dat kan niet anders. Want nummer 3 van vorige week staat nu op 4. Ja, logisch zou je zeggen. Ja, dat is logisch. Dus eh, hij is inderdaad anders. Maar hoe zag nou de top 3 van vorige week eruit? Dat eh, ga ik jou vertellen. Hier komt hij. Nummer 3. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Drie was dus eh, vorige week in handen van Klingon, de Riva, Restart Again. Twee voor Lance Lewis met Bills. En op uh, één stond in zijn eh, negende week Mad Khan met Don't Worry. deze week beginnen we de nummer drie, de top drie met de zweet. Mans Helmeleur. Let's run forever. If I'm the only hero left, you better fire off your gun once and forever. He said, Go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, sun and tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We're dancing. Ondertussen in de Euro Breakdown hier op uh, Zandvoort. Mans Zermelen met de Heroes, de winnaar van het Eurovision eh, Song eh, Contest 2015. En dat die populair is, dat blijkt alweer dat hij op nummer 3 terecht is gekomen deze week. Vorige week nog op 4. en dat is ook meteen zijn hoogste notering. Benieuwd waar hij uh, gaat terechtkomen. Blijf dan gewoon luisteren de komende weken, dan weet je het. Goed, nummer 2 dan. Dat is Lance Money Lewis met Bills. Zeven weken lang in de lijst. Vorige week op 2, hoogste notering 2. Ga zo maar door. Lance Money Lewis met Bills op nummer 2. Toe on the edge of the bed. Open the fridge and the food all gone. Neighbor damn de derde lijst staat. Hij slaat wel een beetje op eh, iedereen, want eh, iedereen heeft wel eh, rekeningen... en dan moeten ze werken om die te kunnen betalen, zodat iedereen weer kan eten. Lunch Bunny Lewis met Bills, nummer 2 deze week in de Euro Breakdown. En wij gaan ons opmaken voor de nummer 1. En oplettende luisteraar, ja, ik denk dat jij thuis het ook wel weet. Wie dat is ondertussen... En eh, als het aan mij ligt, eh, denk ik dat het uh, de grootste zomerrit wordt van 2015.